Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Aan de Oostenrijks-Duitse grens bij Freilassung laat de Duitse politie mondjesmaat vluchtelingen binnen. Die zijn vanuit Salzburg naar de grens met Duitsland gelopen... omdat het treinverkeer op dat traject is stilgelegd. Het is ongeveer 8 kilometer. Bij de brug in Freilassing, die Oostenrijk verbindt met Duitsland... werden ze eerst tegengehouden. Nu worden ze in kleine groepjes geregistreerd... en daarna per bus naar een plaats gebracht waar ze kunnen overnachten. Het is nog niet duidelijk wat er daarna met deze mensen gebeurt. Staatssecretaris Dijkhoff noemt de opvang van asielzoekers in een natuurgebied bij Nijmegen niet ideaal, maar het is volgens hem beter dan helemaal geen opvang. Het kan volgens hem een humane vorm van opvang zijn. In Ter Apel gebruiken we een soort paviljoens, die zijn hoog en warm, zei Dijkhoff. In de bossen van Heumensoord komt een groot tentenkamp voor de opvang van 3000 asielzoekers. Het geeft volgens Dijkhoff aan hoeveel mensen er op dit moment tegelijk binnenkomen. Vorige week kwamen alleen al 3100 asielzoekers het land binnen. PvdA-leider Samson vindt de vluchtelingencrisis in Europa erger dan de bankencrisis van 2008. Toen vielen banken om, nu verdrinken er mensen, zei hij bij de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer. De PvdA-leider drong aan op een humane en effectieve opvang in Europees verband. Tegelijk moeten de oorzaken van de vluchtelingenstroom worden aangepakt, zei Samson. Staatssecretaris Mansveld vindt dat ProRail, spoorbeheerder, nog genoeg tijd heeft om oplossingen te vinden voor een dreigend miljoenentekort. Ze maakt zich nog geen zorgen. Het probleem doet zich pas op zijn vroegst over drie jaar voor, zei ze. Gisteren werd bekend dat ProRail vanaf 2018 bijna een half miljard tekort komt voor onderhoud en beheer van het spoor. Het weer, het is bewolkt, hier en daar stevige buien met onweer soms en zware windstoten. Soms even de zon. Vanavond wordt de wind mogelijk enige tijd hard op de wadden. Morgen vallen er buien met lokaal nog een klap onweer, maar in de namiddag en avond trekken de buien weg. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De files in de Randstad lossen nu snel op. Dit zijn de files met 5 minuten vertraging. De A2 Utrecht Den Bos tussen de afrit Everdingen en Waardenburg, 12 kilometer. Kwartier extra reistijd daar. Op de A12 Den Haag Arnhem hetzelfde tussen de Meern en Bunnik, 10 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noorderloos 9. En voor de brug bij Gorkum nog eens 7 kilometer.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 En gewoon hier op de stoel ga zitten. Mijn koptelefoon opdoe. Hem iets te hard zet dan goed is voor de mengtafel. En gewoon twee minuten met mijn ogen dicht vol kippenvel naar dit liedje zitten luisteren. Wat een ongelooflijk mooi nummer blijft dit. Lana Del Rey, door de videogames. En ook Justin Bieber's nieuws. What Do You Mean. Nou, eh, het is weer zover. Heel af en toe dan ehm, komen er pluggers hier naartoe. En dat zijn vaak lokale artiesten. En die willen dan hun plaatje op de radio gedraaid hebben. Nou, dat doen wij altijd met veel plezier. Omdat, met alle respect, het meeste niet al te best is. Ga ik nu ruzie krijgen? In ieder geval, we hebben weer een nieuwe en we gaan even luisteren. Ah, dit klinkt eh, lekker specie Armin van Buren. Nou, dat klinkt tot nu toe best wel goed. We door de naar van de Dit is onze nacht, wie had dat ooit nog verwacht? Nou, jij denk ik. Ik heb er dus echt geen woord van verstaan wat deze vrouw zoekt. Maar wel een goede beat. Die ga ik er meer geven. Mocht je nou denken van, nou, dit vind ik interessant. Wil ik toevoegen aan mijn playlist. Of misschien kan ik je aanraden. Ik zie haar foto nu even opzoeken op Google afbeeldingen. Haar naam is Marie Jose van der Kolk. En de track heet Ademloos door de Nacht. En daar heeft ze een radio edit, een dance remix. Oh, een dance remix. Was dit niet al de dance remix? Nee, dit was niet de dance remix. Daar gaan we ook de dance remix nog even nog even erbij pakken. Daar ben ik nu dan ook wel nieuwsgierig naar. Even kijken hoor. Dat is track 2 op de cd. Heb ook een dance remix. Nou, hit it. Oh ja, dit klinkt heel anders inderdaad. Ja, nee, laat maar zitten. Maar die José van de Kolk zoeken op op Facebook. Vindt ze vast heel leuk. Het is IFM, Stef Sonderstein met de nieuwe van Jen en Lady Antebellum. Wat een plaat. Something Better. I never met you, but I know you're out there. If I cross the oceans, would you be there? A stranger's eyes that somehow look familiar. I know. Zij mag me wel vinden hoor. <laughs> Zij is ongelooflijk knap. De zangeres van Lady Antebellum. Ze hebben wat gedaan met Augen. Something Better. Wat een enorme rammer. Je hoort hem hier natuurlijk bij CFM. I wanna have sex op de fiets. Annabel, wat is dit? Team Request. Ja, de Team Request. We hebben een thema uitgekozen en hij is echt leuk ik had zoiets van, het wordt naar weer buiten. Het gaat regenen. We gaan weer richting de winter. Dus ik neem als thema kerstliederen. Maar dan wel nieuwe kerstliederen. Dus die uitgekomen zijn in de, dus niet weer Wham en Band-Aid en Chris Ria. Maar gewoon echt tracks van nu. Dus wat dacht je van deze Ariana Grande Santa Tell Me? Of heb je zoiets van, nee doe mij maar die parodie van Gerard Ekdom, Gary Van I'll be there this Christmas. Die we dit jaar helaas niet gaan horen bij het Glazen Huis. Of zeg je doe maar maar bij Anchor Ryan met Why Couldn't It Be Christmas Every Day. Why couldn't it be Christmas, Christmas, Christmas every day? Recente kersthits is het thema van vandaag. En we hebben voor je Bianca, Ryan, Gary Vondek of Ariana Grande.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 samen met eh, Adam Levine, Locked Away hier bij CFM. Ook de script nog The Man Who Can Be Moved. En dat vind ik leuk. De radiofreaks die luisteren. Met een dikke 70% van de stemmen gaan wij een nieuw kerstliedje draaien.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 Net als, ehm, nou ja, dat vind dan weer een van mijn persoonlijke favorieten. Avicii heeft er remix gemaakt van Insomnia van Faithless. Super te gek, hoor je zo meteen hier ook bij ZFM. We gaan eerst kijken naar je weer. Vanavond dan trekken de buien naar het noorden weg. Kan de nacht vallen aan zee enkele buien. Morgen vallen er ook buien. In de middag wordt het in het westen droger en zonniger. Er waait een stevig stevige wind, draaiend van zuid naar west... en het wordt ongeveer 17 graden. Elk vrijdag dan vallen er nog bijen, maar er is meer zon en minder wind. Het wordt het dan rond de 18 graden. En dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn 9 meldingen, waarvan 1 file. We gaan ze eens even voor je behandelen op de A-wegen. Ehm, in het hele land zijn onweersbuien, dus daardoor is het wat, rustiger, of, eh, wat drukker op de weg dan normaal. Het geldt bijvoorbeeld voor de A15 Nijmegen-Gorikum... ter hoogte van Geldermalsen, waar bij hectometerpaal 121.0 is een ongeval gebeurd... daar nog onbekende extra reistijd. De A7 27 Utrecht-Gorikum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer sta je ongeveer 10 minuten vast. En op de A27 Almere-Utrecht ter hoogte van Hilversum. Daar is een ongeval gebeurd. Daarbij meterpaal 93.4 onbekende extra reistijd. En dat gaat ook de andere kant op daar tussen knooppunt Everdingen en Lexmond bij 51.7. Voor de N-wegen kan je vid.nl checken. Daar staat het allemaal heel mooi in een overzichtje. Zijn er nog vier flitsers op de A12 Utrecht-Arnhem ter hoogte van Bunnik. Daarbij 65.7. De A20 Gouda-Rotterdam ter hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel, daarbij 41,4. De A27 Gorkum-Utrecht ter hoogte van Hagenstein, daarbij 58,6. En de laatste op de A27 Gorkum-Breda bij afrit Breda-Noord bij 7,7. meteen gaan we even bellen met Wilco. Kijken of hij opneemt voor de estafettevraag. Wat is het wildste wat jij ooit op een feestje hebt meegemaakt? 106.9 En hier is Avicii Insomnia 2.0. The. tijd weer ZFM. City hier, Thunderstruck. En daarvoor nog een andere geweldige plaat. Dat was van uh, Avicii, de remix van Insomnia. We gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Wilco voor de estafette. Ik kan uw oproep niet ah. beantwoorden op dit moment. Nee. Laat een bericht achter na de toon. Wilco, wat flik je me nou? Ik ging je bellen voor de estafette. En je nam niet op. En nu is hij verbroken. Ah. De estafette. Afsluiten met een hekje is het, hè? Nou opgeslagen? Of een sterretje? Of 5583251. Je moet het vast wel overgaan. Dankjewel, Wilco. Het gaat je goed. Nou, dan gaan we vanaf volgende week weer opnieuw beginnen met Estafette. Ach ja, bedenken we gewoon een nieuwe leuke vraag. Komt helemaal goed. Wil je nou opgeven voor de estafette? En heb je zoiets van, ik heb ook een leuk vriendennetwerk... wat uh, die estafette heel lang gaat maken? Laat het dan even weten. steffestijnsdfm.gmail.com Bellen we jou volgende week met een zeer interessante, pikante vraag. Dylan friends is zometeen hier en dit is Heim! And forever. Oh, remember me. Remember love. Remember trying to stay my time. you took it all. You tried to see. You try to bring yourself up down and Forever hier bij CFM. Ik kreeg nog een mailtje van Tim, die wilde weten hoe die, eh, die chick nou heette... voor wie dat cd'tje had. Nou, ik heb hem hier in mijn hand. Er staat op Marie, dat is M-A-R-I-E, streepje José met een, met een streepje op de E. En dan Van der Kolk. En Kolk is gewoon K-O-L-K. En hij heeft, eh, het nummertje heet Ademloos door de Nacht. Gaat opzoeken. Hij is geproduceerd door Martijn de Vries. Voor Elevated Music. Dus dat is eigenlijk liftmuziek, maar dan modern. CFM Request. Ja, en wat ook in de lift kan is jouw liedje. Welke plaat wil jij horen? Dan hoor je me zo meteen hier bij CFM. De request, wat wil je horen? Laat het weten, gmail.com. Twitter kan ook, steffenstein, komt het hier binnen. En een van die plaatjes gaan we zo meteen draaien. Ook Sigala komt er nog aan, Easy Love. En dit is de nieuwe Dylan Francis in samenwerking met Kaiko. Dat kan alleen maar goed komen. Coming over bij CFM. All I can think about is coming over, coming out, coming over. Isn't it strange? Oh. oh. over. All I can think about is coming over, coming over. coming hier bij ZFM. Tijd voor de request. We gaan eens even kijken wat het beste is waar jullie op konden komen. ZFM Request. Nou, en dat is best wel heel erg tof. Ik vind het een leuke request. Hij is aangevraagd door Tom. En hij zegt van ja, ik ging hier laatst op een huisfeestje nog helemaal los op. En het is gewoon net een gekke plaat. Bollereer van de jeugd van tegenwoordig is... CFM Request. zal ze niet vervloeken Het is niet een schuld, daarom fok je moeder Ik weet zeker dat ik niks van je aan heb Want jij bent slechts jij en ik ben aan gek Ik ben zo blij dat ik ben wie ik ben Dat ik ga waar ik ga, dat ik sta, bla bla bla jij op de fronten. Altijd in je ooghoek, net als je oogpoep. Hollen naar die bolle, God die ze omhoog. Want zeg maar zelf, ik ben kakkerdoof. spoor op het dood, gewoon de illis. Nigga, wees weg, omdat hier een wil is. Oké, laat me je vertellen wat het deal is. Wat als space meer dan een gillis. Is die boy die met me koest en ooit die nigga rollen dat je ooit. god maakt de roddels Praat met respect als de baasje wat zegt Ik ben rijk, lach lastig en aantrekkelijk Uitermate gek Lekker hoor, vind ik altijd een fijne request Hollereer de jeugd van tegenwoordig hier bij ZFM Dankjewel voor het aanvragen Gezien op Pinkpop kan ik iedereen, iedereen aanraden om een keer naar een live show van de jeugd van tegenwoordig te gaan. Daar zijn ze goed in, dat doen ze heel tof. Stijn. Ja, volgende week dan zijn we weer gewoon compleet hoor. Vanaf dan gaan we weer lekker knallen met een nieuw seizoen Stef en Stijn. En ik hoop dat je er dan bij bent. We gaan er een feestje van maken. En dat komt allemaal goed. Nou, aankomende week eh, goed op zoek blijven naar een stage. En mocht je nou halverwege de week denken... joh, dit moet je gaan doen, gast. Kan je altijd twitteren.